Martijn, vaar niet zo snel. Ik zei Athene, juist waar wel. Daar zijn nog de daken van de stad. Hé hey, kapitein, toe keer terug. Ik zie nog net die heuvelrug. Waar ik heb genoten van de zon. We dansten de sertaki in de maneschijn. maak je niet De wijn, zee, het strand, een mandoline. Ik weet nu wat ik missen zal, al kwam ik bijna overal. Maar liefst van al wil ik Athene zien. De danste de en og þig jarum aftur á fyrir þeir að þeir estum mér æra þeir að þeir er bleið og út í veitur aftur á fyrir þeir að þeir á fyrir þeir þig og